Drie uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Demonstranten in Wit-Rusland hebben zich in de meeste steden teruggetrokken. Het is onrustig sinds gisteren bekend werd dat president Lukashenko 80% van de stemmen had behaald bij de verkiezingen. In Minsk gingen 100.000 mensen de straat op en braken er rellen uit. Antiterrorisme-eenheden grepen met harde hand in. Enkele stembureaus hebben na de exit poll gisteren gezegd dat er eigenlijk een andere uitslag is. En daarin wint oppositiekandidaat Tishanovskaya ruim. Veel demonstranten zijn van plan om morgen weer de straat op te gaan. Er zijn gisteren vier mensen overleden nadat ze in zee in de problemen waren gekomen. Eén zwemmer kwam om het leven bij Wijk aan Zee, één bij Zandvoort en twee mannen van in de twintig verdronken bij Den Haag. Bij Egmond aan Zee is nog even gezocht naar een vermiste zwemmer, maar er werd niemand meer gevonden. Door de aflandige wind en stromingen was de zee erg gevaarlijk. Langs de hele Hollandse kust is de rode vlag gehesen. Dat betekent dat zwemmen nadrukkelijk wordt afgeraden. In een bedrijfspand in Tilburg woedt al uren een grote brand. In het pand liggen ledlampen en cosmetica opgeslagen. Het vuur is lastig te bereiken omdat het pand is ingeklemd tussen twee andere panden. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. Er staat nauwelijks wind, dus de rook blijft in de omgeving hangen. De brand is op een industrieterrein ten noordoosten van de stad. En het blussen duurt waarschijnlijk nog uren. Het weer nog, het koelt maar een beetje af vannacht. Het wordt tussen de 18 en 21 graden op het platteland... en 26 of 27 graden in de grote steden. Morgen opnieuw tropisch met 30 tot 36 graden.